Volgens het OM is hij schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. In de Tweede Kamer heeft de PVV gedemonstreerd tegen de strafwijs. Op het moment dat die bekend werd, hielden fractieleden een groot spandoek omhoog met een foto van Wilders met dichtgeplakte mond. Omdat er in de vergaderzaal niet mag worden gedemonstreerd, werd het doek afgepakt. Bij Rotterdam de Heek Airport is een onderzoek bezig vanwege een mogelijke terreurdreiging. Volgens de politie was er een anonieme melding binnengekomen. Er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Sinds ongeveer half één zijn toegangswegen rond het vliegveld bij Rotterdam afgezet en worden er extra controles uitgevoerd. Passagiers zouden er geen last van hebben. Het is niet duidelijk om wat voor dreiging het gaat. Afgelopen zomer waren er op Schiphol extra controles in verband met een mogelijke terreurdreiging. Het Centraal Planbureau waarschuwt voor de nadelen van flexwerk. Mensen zonder vast contract hebben vaker dan anderen te maken met armoede en een hoge werkbelasting. Ze komen vaker zonder werk te zitten. Vier van de tien werkenden hebben geen vast contract. Dat zijn vooral laag opgeleiden. Dat aantal is in Nederland veel hoger dan in andere landen. Het Centraal Planbureau wil dat Den Haag met betere regels komt om flexwerkers te beschermen. Zo zou er voor alle zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsregeling moeten komen. Bij de internationale politiecontrole aan de Nederlands-Duitse grens zijn 21 mensen aangehouden. Ook is meer dan 55.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De actie duurde van gistermiddag tot vanochtend vroeg en was bedoeld om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. Het weer, enkele buien, ook wat zon.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 Tot die tijd houden we even deze muziek erin en misschien nog wel een andere daar achteraan. We gaan het even proberen, tot zo. Eh, het is nog niet gelukt allemaal, dus we moeten gewoon even wat andere muziek nog gaan draaien. En gelukkig hebben we wel het een en ander staan. Dus uh, dat gaan we maar even doen dan, zou ik maar zeggen. just outside the building. I simply cannot be flipping leave it. Cliff Richard, the devil woman himself, is actually going to cut hot wax with me. It's fantastic! The streets are completely filled with screaming children! All for Cliff. Well, not exactly, Neil. A bomb's gone off. Well, you mean you let a bomb off, Vivian? Look, what I had for breakfast is completely my own affair, thank you, Michael. Lordy, Lordy, Vivian! If you whip that kid, you're going to get a pretty stingy smack on the legs before you're very much older, Look, look, everyone. He's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! It doesn't matter what you are punks, skins, rastas, mobs, walkers, even Keith Chigwin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please it just I got the one and only living Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Got myself sleeping, walking, living doll. Living doll. Got to do my best to please her, Jessica. yourself okay. Hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best Vraag vraagt niet hoe we het gedaan hebben. Met dank aan uh, Ruud voor de hulp hierin. We hebben uh, verbinding waren alleen via de telefoon. Dit zijn Crosby, Stills, Nash Young met eh, Ohio. Crosby, Stills, Nash en Young met Ohio. En dat kwam uit 1970 eh, en is de, de B-kant is trouwens eh, eigenlijk net zo mooi als de A-kant. De B-kant is Find the Cost of Freedom. En we begonnen met de eh, Led Zepp, Immigrant Song van het album Led Zeppelin 2 uit 1969. Ehm, we gaan naar de volgende en dat is er eentje van Helen Shapiro uit 62. Hier is Little Miss Lonely. Alan Shapiro en Little Miss Lonely uit 1962. We zijn toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 17 november 1966. Vier nieuwe binnenkomers en de eerste op 37. PJ Proby, I Can't Make It Alone. DJ Proby en I Can't Make It Alone. En dan gaan we nu naar de volgende op 28. Hier is The Small Faces, My Mind's Eye. I sit here every day, looking at the sky. zijn net op 28, eh, maar dat moest 29 zijn, de Small Faces en My Mind's Eye. De volgende is van eh, Gene Pitney op 28, die wel. Just One Smile. Can I cry a little bit? There's nobody to notice it. Can I cry if I want to? No one cares. Why can't I pretend that you love me again? could say all the things that I want to say. If some way you could see what Nieuw op 28, Gene Pitney en Just One Smile. Dan krijgen we nu de hoogste nieuwe binnenkomer op 24. En dat is eh, er een van Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. De klapper van de week. week, week. Bennett, de voormalige zanger van The Motions... bracht in 67 deze solo-single uit. Compositie van Bobby Darin. En het was getiteld Amy. En dan zijn we toe aan de, eh, de tip van Willem. Eh, helaas is hij vandaag niet in staat om zelf te luisteren... want hij zit midden in de verhuizing naar zijn nieuwe woning... samen met zijn vrouw. Dus die zijn wel even bezig. Maar hij had van de week wel even tijd om een eh, tip door te geven. En dat is een tip van het... Eh, meisjes trio eh, Wilson Phillips. Dat zijn twee dochters van eh, Brian Wilson van de Beach Boys... en één dochter van Michelle en John Phillips van de mama's en de papa's. En wat ze met, tenminste wat degene hebben meegegeven... is in ieder geval de muzikale kwaliteit. Hier zijn de Wilson Phillips zusters met Release Me. change comes, will it still feel the same? en veel, ofwel die Everly Brothers met Temptation uit 1961. Het nummer kwam eh, trouwens uit 1933, het origineel. Dat zal waarschijnlijk wel even heel wat anders hebben geklonken. We gaan naar het, eh, de titelnummer van het album van Neil Young uit 72. Hier is Harvest. she sun? Did she wait? Van het album Harvest, het eh, titelnummer. En dat was Neil Young. Dan gaan we naar een ander album uit het jaar 1968. De LP Living the Blues van Canned Heat. En daarvan draaien wij Going Up the Country. the Country van Canned Heat uit 68. En we gaan alweer naar een eh, album, de LP Broken English van Marianne Faithful. En zij heeft een nummer opgenomen, geschreven door Shel Silverstein. En die kennen we eigenlijk allemaal van die leuke composities voor Dr. Hook en The Madison Show. Maar hij kon ook betere nummers, nou betere, eh, niet van die eh, gezellige nummers, maar mooie nummers schrijven. Zo deed hij dat ook voor Marianne Faithful. The Ballad of Lucy Jordan. after work, and the kids album Broken English was dit uh, eh, Marian Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. En dan zijn we weer toe aan de laatste van dit eerste uur. En het wordt er eentje van The Outsiders uit Nederland. En dat heet dan Lying All The Time. Love Lovers blind and my love is too blind to see. Love Lovers blind and you reach your hands out to me. And then I, I fell for you. Cause I thought that you loved me too, but you were lying, yeah, lying. love is blind and it changed the man I used to be. Love is blind, you made a fool out of me.